Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Stop met het delen van de video van een dodelijke steekpartij. Gisteravond werd in een huis in de bos een vrouw van 20 neergestoken. Volgens de politie werd die steekpartij gelivestreamd op Instagram. De beelden gaan nu rond in WhatsApp-groepen, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. De politie roept ook op om die beelden vooral niet meer te delen. Want zeggen ze, dat, dat kan gewoon heel schadelijk zijn natuurlijk voor eh, eh, de familie van dat slachtoffer, voor die nabestaan. Een vrouw die ook binnen was is opgepakt. Ze zou de halfzus van het slachtoffer zijn. Op Schiphol landt zo weer een vliegtuig uit Marokko met gestrande reizigers. Vanwege oplopende coronabesmettingen hier gaan er sinds donderdag geen gewone vluchten meer. Dat wilde Marokko niet. Reisorganisatie Transavia kreeg het toch voor elkaar om tien vliegtuigen naar Nederland te sturen. De politie in Oog in Noord-Holland is op zoek naar een vermiste jongen van 13. Het gaat om een Syriër die sinds gisteren vermist is. Hij zou pas twee weken in het kustdorp bij een pleeggezin wonen. Het is niet duidelijk of hij is weggelopen of dat er wat anders aan de hand is. En het gaat lekker bij de shorttrekkers in Peking, waar de wereldbeker is. Na de vrouwen heeft nu ook de mannenploeg een medaille gewonnen. Zij hadden goud. Die plak scoorde Suzanne Schulting ook in haar eentje op de 1000 meter. En een Europees record op de marathon in Rotterdam. De Belgische atleet Bashir Abdi rende de dik 42 kilometer in 2 uur 3 minuten en 35 seconden. Dat kwam onder meer door al het geschreeuw en gejoel langs de kant. De toeschouwers waren gek. Op bepaalde stukken was ik echt doof bijna. Uh, roept ze mijn naam, schroeven ze allerlei eh, dingen. En ja, dat motiveert ze mij gewoon. Ik krijg echt kippenvel en ik moet gewoon iets terug doen. En dat was hier thuis winnen. En eh, ik ben heel blij dat het gelukt is. Er rennen vandaag 17.000 mensen door de Rotterdamse straten. Het is langs de kant ook hartstikke gezellig.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 I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the mirror right here. All of a sudden it was all clear. You just ran out of everything and everything you said. But did you know I was blind?